Goedemorgen, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Opnieuw zijn er partijen uit de gesprekken over een zorgakkoord gestapt. Academische ziekenhuizen, medisch specialisten en verpleegkundigen willen niet meer verder praten. Ze zijn boos dat het kabinet onverwacht meer dan 300 miljoen euro wil bezuinigen op de zorg. Ook gemeenten die stapten eerder al uit de onderhandelingen. Als al die partijen niet meer willen meewerken... wordt het voor zorgminister Agema moeilijk om haar plannen uit te voeren. In Purmerend zijn buurtbewoners gisteren samengekomen... na de heftige explosie van afgelopen weekend. Na die knal ontstond brand in een rijtjeshuis... en die breidde zich uit naar andere huizen. De burgemeester was er ook om te praten met de bezorgde bewoners. Er zijn heel veel mensen gekomen en waar ze behoefte aan hadden... was ook eh, zeg maar, eh, te delen met elkaar hoe, wat een verschrikkelijke impact zo'n explosie heeft. Maar ook hun saamhorigheid. En dat was eigenlijk wat mijn afdronk van die avond is. Dat er heel veel handen naar elkaar uitgestoken werden. Letterlijk en figuurlijk. Dat mensen elkaar ook willen helpen. Ja, de politie zegt dat de explosie is veroorzaakt door zwaar vuurwerk en dat er sprake is van opzet. Ja, je hebt het ongetwijfeld al gemerkt. De donkere dagen voor kerst zijn dit jaar extra donker. Al acht dagen is er bij het meetstation in de beeld geen zon geweest. En daar komen zelfs nog wat dagen bij. Nou, de laatste keer dat de zon zo lang niet scheen was 32 jaar geleden. Nou, deze mensen zijn er wel klaar mee, zeggen ze tegen Hart van Nederland grijs, grauw en echt donkere dagen voor de kerst... waar ik helemaal niks aan vind. Nat en eh, vooral grijs ook en deprimerend wel een beetje. Ja, triest, maar het is niet anders. Het is ook de jaar, eh, het is erg grijs inderdaad, ja. nog een eh, tip aan mensen die, eh, die nu wel onder de dekens liggen van ellende. Dat iedere keer zo grijs is. Lekker blijven liggen. <laughs> ja. de komende dagen blijft het nog wel bewolkt. Vrijdag zien we waarschijnlijk weer wat zonnestralen. Ja, dan duiken we nog even wat dieper in het weer van vandaag. Naast dat het dus grijs is, is het wel droog.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 De veroordeling van de aankomend president Donald Trump in de zwijggeldzaak blijft staan. Trump had de rechter verzocht om de zaak te laten vallen... omdat hij als president immuun zou zijn. Daar gaat de rechter niet in mee. De huidige Amerikaanse president Biden zegt opnieuw dat hij de wapenhandel in de VS beter wil reguleren. Daarmee reageerde hij op de schietpartij op een school in de staat Wisconsin. Een meisje van 15 schoot eerst een medescholier en docent dood en verwonde zes anderen. Daarna schoot ze zichzelf dood. De zorgsector is uit het overleg over een nieuw zorgakkoord gestapt. Het kabinet wil geld uit de zorgbegroting halen en dat in het onderwijs steken... maar de zorgsector wil niet praten tot de bezuiniging van 315 miljoen euro van tafel is. Het weer opnieuw een bewolkte dag bij maximaal 9 graden.